Ook in het onderwijs, in ziekenhuizen en bij de luchtverkeersleiding wordt gestaakt. Wel heeft de Spaanse regering een minimumdienstverlening bevolen. In Guatemala is de moordenaar van 15 Nicaraguanen en een Nederlander veroordeeld tot 820 jaar celstraf. De man was lid van een bende die een bus overviel die onderweg was van Nicaragua naar Guatemala. De passagiers werden doodgeschoten en verbrand. Een van hen was een Brabantse student die klaar was met zijn stage en in Guatemala het vliegtuig naar Nederland zou nemen. CDA-leider Balkenende heeft hard uitgehaald naar het buitenlands beleid van de VVD. In het tv-programma Knevel en Van den Brink hekelde hij de manier waarop de VVD wil bezuinigen op Europa en op ontwikkelingssamenwerking. Volgens Balkenende wil de VVD wel dat het bedrijfsleven van het buitenland profiteert, maar zegt de partij vervolgens je kunt de pot op als om een bijdrage daarvoor wordt gevraagd. De persconferenties van het Witte Huis moeten het voortaan doen zonder de legendarische correspondente Helen Thomas. De 89-jarige veterane, in dienst sinds president Kennedy, kwam in opspraak door haar uitspraken over Israël. De Israëliërs moesten opdonderen uit Palestina en terug naar huis, naar Polen, Duitsland of Amerika, had ze gezegd. Thomas bood haar excuses aan voor de opmerkingen en is per direct met pensioen gegaan. In Chicago is soulmuzikant Marvin Isley overleden, die bekend werd als bassist van de Isley Brothers. Hij trad begin jaren 70 toe tot de groep van zijn oudere broers en speelde mee op verschillende hits, waaronder Dead Lady en het protestlied Fight the Power. In 1985 scoorde hij met de groep